Blijkt het onderzoek van uitzendbedrijf Manpower. Volgens de organisatie nemen werkgevers tijdens het beginnende economisch herstel geen nieuw personeel aan, maar laten ze hun personeel meer werken. Vooral bij productiebedrijven gaan banen verloren. Er loopt een onderzoek naar FC Eindhoven omdat de club mogelijk betrokken is bij het gokschandaal in het Europees voetbal. Chinezen zouden tijdens de wedstrijden gegevens hebben doorgebeld naar gokkantoren in China. Gokkers zouden online hebben kunnen wedden op bijvoorbeeld het aantal hoekschoppen. Ook een opvallende uitslag wekte het wantrouwen van de KNVB en de politie. FC Eindhoven verloor dit seizoen thuis met 8-0 van FC Dordrecht. De lijsttrekker voor de PvdA in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt de stadsdeelwethouder Badoet. Tijdens een spannende ledenraadpleging versloeg hij stadsdeelvoorzitter Marcouche. Die was de favoriet van de landelijke partijtop, omdat hij de harde lijn in het integratiebeleid voorstond. Eendenlever die wordt verkocht als diervriendelijk komt in feite vaak van eenden die onder dwang zijn gevoederd. Dat zeggen wakker dieren in het trosprogramma Radar. Ze hebben stiekem gefilmd op een Spaanse boerderij die foie gras levert aan toprestaurants en hotels in Amsterdam. Volgens Radar en Wakker Dier krijgen de eenden met een buis een pap van mais en eendenvet diep in de strot geduwd. In Moskou heeft gisteravond bijna 900 kilometer file gestaan door zware sneeuwval. Het verre oosten van Rusland kampt al dagen met extreme sneeuwval. Maar in Moskou was het tot gisteren voor sneeuw veel te warm. Vorige week was het er nog 12 graden, een record voor deze tijd van het jaar.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 noticed that my eyes and hair weren't the same. I asked my parents if I was okay. They said you're more beautiful and that's the way. They showed that they wish that they had your smile. again flame